Mark Sampersen met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in het hele land code rood in verband met het strenge winterweer. Het advies is om dan niet de weg op te gaan. Er wordt veel sneeuw verwacht in combinatie met een snijdende oostenwind en lichte tot matige vorst. Er kunnen sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Ook is er op sommige plekken kans op ijzel. Het weeralarm geldt tot en met morgenavond. In het zuiden van Chili zijn rellen uitgebroken nadat een straatartiest was doodgeschoten door de politie. De jongleur werd doodgeschoten in de stad Panguipulli. Daar staken betogers gebouwen in brand en ze gooiden stenen naar de politie. Die zette traangas en waterkanonnen in. Ook in de hoofdstad Santiago gingen mensen de straat op. Volgens de politie verzette de jongleur zich bij een routinecontrole. Hij liep op een agent af met twee messen die hij gebruikte bij zijn voorstelling. PostNL zegt dat het bedrijf geen signalen heeft ontvangen over een onderzoek van de Belgische Belastingdienst naar fraude door onderaannemers die pakketjes bezorgen. Het Belgische zakenblad De Tijd schreef vandaag dat voor bijna 12 miljoen aan belastingvordering is opgelegd. PostNL zegt dat de samenwerking wordt opgezegd als blijkt dat een partij zich niet aan de wet houdt. Ruim 100 gevangenen in, het, in de Amerikaanse stad St. Louis zijn in opstand gekomen tegen de coronamaatregelen. Ze zijn het niet eens met een beperking van het aantal bezoekers en de vertragingen die bij de behandeling van hun rechtszaken zijn ontstaan. Ze stichten brandjes, vernielden ruiten en gooiden spullen op straat. Het kostte agenten enkele uren om een einde te maken aan de opstand in St. Louis. Het weer vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen sneeuw. In het zuidoosten kan lokaal 5 tot 10 centimeter vallen.